Marjan Koekoek met het NOS Journaal. In de twee zonen van Gaddafi zijn in de media opgedoken met tegengestelde berichten. Zoon Sadi zei op de tv-zender Al Arabiya dat zijn vader wil onderhandelen met de opstandelingen. Zoon Seif heeft naar een andere zender een verklaring gestuurd dat hij wil doorvechten tot zijn dood. Seif zegt dat hij in een buitenwijk van Tripoli zit en dat in Sirte 20.000 strijders de stad zullen verdedigen. De komende dag wordt in Parijs een conferentie gehouden met delegaties uit 60 landen over de toekomst van Libië. De vergadering is een initiatief van Frankrijk en Groot-Brittannië. Besproken wordt onder meer hoe het land bestuurlijk en financieel er weer bovenop moet worden geholpen. De Libische overgangsraad hoopt geld bijeen te krijgen voor noodhulp. Ook moeten ambtenaren salarissen weer betaald kunnen worden, zodat er weer een werkende overheid kan komen. Een hoogbejaarde inwoonster van de Amerikaanse staat Florida is aangevallen door een alligator. De vrouw van 90 wandelde in de buurt van haar huis langs een kanaal toen een 2,5 meter lange alligator uit het water kwam. Het beest wilde de vrouw mee het water in sleuren, maar ze kon zich lang genoeg verzetten tot een man uit een auto kwam om haar te helpen. De alligator heeft een deel van haar been afgebeten. Aanvallen van alligators op willekeurig voorbijgangers komen niet vaak voor. De dieren vallen vooral aan bij provocaties of als ze worden gevoerd. In Venetië is het oudste filmfestival ter wereld begonnen met een openingsfilm van regisseur en hoofdrolspeler George Clooney. De film The Eyes of March gaat over intriges rond de campagne van een democratische presidentskandidaat. Het is een van de films die meedingen naar de Gouden Leeuw, de prijs voor de beste film. Het weer vannacht mogelijk mistbanken. In het binnenland kan het afkoelen tot 6 graden.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 credit's no good. Mother tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. best is still to come, dear. Yeah, the best is still to come for us. Yeah, the best is still to come, dear. Oh, the best is still to come.